Op veel plekken in Spanje vragen mensen zich af hoe het kon gebeuren. Zoals deze vrouw. Por arriba está todo arrancado. Een desastre. Het is een desastre. Ja, het is een ramp, zegt ze. Het gevaar is nog niet over. Er wordt gewaarschuwd voor meer hevige regenval in Tarragona, Catalonië en een deel van de Balearen. De oudste zoon van Ridouan Taghi maakt zich zorgen of het proces tegen hem wel eerlijk zal verlopen. Faisal zei tijdens de eerste openbare zitting van zijn rechtszaak dat hij vanwege zijn achternaam mogelijk anders wordt behandeld. Faisal van 24 wordt verdacht van onder meer drugshandel. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij een plan had om zijn vader te bevrijden uit de gevangenis. En ook zou hij na zijn arrestatie zijn plek hebben ingenomen, zegt verslaggever Bo Heimensen. Ja, volgens het Openbaar Ministerie was hij de zaakwaarnemer van zijn vader Ridouan eh, die eh, in 2019 werd gearresteerd als hoofdverdachte in het Marengo-proces. En Faisal zou daarna opdrachten van hem hebben gekregen vanuit de gevangenis om zijn drugsimperium eh, draaiende te houden. En die opdrachten ook vervolgens hebben uitgevoerd. De politie heeft twee vrachtwagenchauffeurs opgepakt... in verband met een dodelijk ongeval op de A4 bij Woensdrecht. Twee mensen kwamen daar vanochtend bij om het leven. Wat daar precies is gebeurd, weten we niet. De twee vrachtwagenchauffeurs worden op dit moment verhoord. Pas op als je in de kast nog Liga Evergreen koekjes hebt liggen. Daar zitten mogelijk kleine deeltjes metaal in. Verschillende supermarkten hebben de koekjes nu uit de winkel gehaald. En als je thuis nog Liga Evergreens bosvruchten of met krenten hebt... die tot 31 juli houdbaar zijn... Ja, dan kan je die beter eventjes laten staan. Het weer dan, grijs met kans op motregen bij een graad of 13. Morgen droog, zonnig en een graad of 12. En zondag dan nog zonniger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan in Noord-Holland een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam, sta je wel een half uur in de file.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 In de stad Poitiers in het westen van Frankrijk zijn bij een grote schietpartij vijf mensen zwaar gewond geraakt. Een jongen van 15 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Twee andere zwaar gewonden zijn 16. In Servië zijn 11 doden gevallen toen het dak van een treinstation instortte. Dat gebeurde in de stad Novi Sad in het noorden van het land. Het is niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Staatssecretaris Itzinga van Financiën stapt op vanwege ophef over zijn financiële belangen. In een persverklaring noemde hij het onverteerbaar dat er in de Tweede Kamer kennelijk wordt getwijfeld aan zijn integriteit.